dat onderweg was van Amsterdam naar Detroit... heeft zijn advocaten ontslagen. De Nigeriaan Umar Farouk Abdul Muttalab vindt dat zijn belangen niet worden beschermd en gaat nu zichzelf verdedigen. Wordt onder meer verdacht van een poging tot moord op de bijna 300 passagiers. In december vorig jaar probeerde hij het vliegtuig onderweg naar Detroit op te blazen met explosieven. Die had hij verborgen in zijn onderbroek. De poging mislukte doordat de Nederlander Jasper Schuringa hem overmeesterde. Als Abdul Muttalab veroordeeld wordt, kan hij levenslang krijgen. Aanzienlijk meer mensen dan eerst werd gedacht hebben in Venezuela een vliegtuigcrash overleefd. Naar nou, nu blijkt hebben 36 van de 51 inzittenden het er levend vanaf gebracht. Een aantal van de overlevenden heeft brandwonden, maar niemand is in levensgevaar. Gisteren stortte het toestel neer toen het op weg was van het toeristische Isla Margarita... naar een luchthaven bij Guiana stad in het noordoosten van Venezuela. Het vliegtuig kwam neer bij een grote staalfabriek... waar medewerkers van de fabriek eerste hulp konden verlenen. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. Tot 2030 zijn er in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen bijna 140.000 mensen nodig. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau in opdracht van minister Klink. Het tekort aan mensen in de zorgsector is nog veel groter dan uit de SCP-raming blijkt. Behalve nieuwe vacatures moet ook een groot aantal van de huidige banen in de sector opnieuw worden ingevuld. In Otterlo is bij een verkeersongeval een automobilist omgekomen. Een passagier raakte zwaar gewond. Bij een inhaalmanoeuvre op de Apeldoornse weg verloor de automobilist gisteravond rond 11 uur de macht over het stuur en botste tegen een boom. De bestuurder werd uit de auto geslingerd en was op slag dood.